12 uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stuurt volgende week de impeachment-aanklachten tegen president Trump naar de Senaat, schrijft voorzitter Nancy Pelosi. Daarmee kan het afzettingsproces tegen Trump in de Senaat van start gaan. De zaak draait om de vraag of Trump zijn macht heeft misbruikt... toen hij de Oekraïense president vroeg een onderzoek te beginnen... naar zijn democratische rivaal Joe Biden. Ook zou Trump het onderzoek van het huis hebben tegengewerkt. Aart Staartjes is in Leeuwarden ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeluk, meldt Omroep Friesland. De 81-jarige acteur werd bij een botsing met een auto uit zijn brommobiel geslingerd. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe zwaar zijn verwondingen zijn. Staartjes is vooral bekend als meneer Aart uit Sesamstraat. Op een privéschool in Mexico heeft een jongen van 11 een lerares doodgeschoten. Hij kwam de school binnen met twee wapens en opende het vuur. Vijf klasgenoten en een gymleraar raakten gewond. Na de aanslag pleegde het kind zelfmoord. Volgens de gouverneur van de regio speelde de jongen een game na. In Antwerpen is het lichaam van een vermiste Nederlander uit het water gehaald. Het gaat om de 23-jarige Max Meijer. Hij verdween begin vorige maand na het uitgaan in Antwerpen. Een forensisch arts onderzoekt de omstandigheden van zijn dood. Volgens het Belgisch parket zijn er geen aanwijzingen voor kwade opzet. Schaatsers Thomas Krol en Irene Wust zijn bij de EK-afstanden in Heerenveen... Europees kampioen geworden op de 1500 meter. Krol won van de Rus Juskov. Wust was sneller dan de Russin Lalenkova. Beide schaatsers zijn ook al wereldkampioen op de 1500 meter.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 You know this makes me feel so fine. I'm flying out of focus, higher than sky. The size of breathless letting go mistakes that you just seem to drive me crazy. Makes me feel so good. Baby, it's like when you tease me, text me, I shows me, how you need me. Whenever you the close the deal. I love you. and have sex with your And then I come back, cause I know I find stun me. Your body is so good and plenty. Looking at your lips, I wish that I could hold those hips. Hmm. In the evening of ecstasy, so come and get next to me, girl. Share my passion. Evening with you, that's all that I'm asking. Don't make me flip or trip. Come in, my cutie pie, and be my honey.